Ook werden virusdeeltjes gevonden op spullen van het marktterrein. De dieren die er werden verkocht, zoals vossen en wasbeerhonden... zijn volgens het onderzoek plausibele gastheren van het coronavirus. Er kon niet worden achterhaald hoe de dieren het virus hebben opgelopen. Bij een brand in Heurwenen bij Zaltbommel is asbest vrijgekomen. De brand woedde in een, camping, in een champignonkwekerij. zijn geen gewonden. De brandweer waarschuwt mensen om asdeeltjes niet aan te raken. Er wordt nog onderzocht hoe ver de asbest verspreid is geraakt. Directe omwonenden hebben een bericht van de gemeente gekregen. Op een vleeskuikenbedrijf in Friesland is vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw is het de hoogpathogene variant van het virus. Om verspreiding te voorkomen worden 105.000 dieren afgemaakt. Rond het bedrijf in Minnertscha bij Franeker liggen nog twee andere vleeskuikenbedrijven van dezelfde eigenaar. Deze bedrijven worden de komende weken extra goed in de gaten gehouden door de Voedsel- en Warenautoriteit. In een ring van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Engeland is door naar de finale van het EK voetbal voor vrouwen. De ploeg van Sarina Wiegman won vanavond met 4-0 van Zweden. Morgen is de tweede halve finale tussen Duitsland en Frankrijk. Dan wordt duidelijk tegen wie Engeland het opneemt in de finale van komende zondag. Nederland viel uit in de kwartfinales. Oranje verloor afgelopen zaterdag met 1-0 van Frankrijk. Het weer vannacht zijn er opklaringen. Alleen in het noorden is er een kleine kans op een bui. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 13 graden. Overdag zijn er perioden met zon.